Een voorspoedige start. Kees Groot met het NOS-journaal. De Keniaanse autoriteiten hebben een eerdere melding dat er een bom is gevonden in een passagierstoestel van Air France ingetrokken. Verschillende media melden dat het een nepbom is. De Boeing 777 was met 473 mensen aan boord onderweg van Mauritius naar Parijs en maakte vanwege een verdacht pakketje een noodlanding in Kenia. Dat pakketje is uit het toestel gehaald en naar een veilige plek buiten de luchthaven gebracht. Aanvankelijk werd gezegd dat er inderdaad een bom was gevonden. Zes passagiers worden ondervraagd. Bij een aardverschuiving in het zuiden van China zijn verschillende gebouwen ingestort en bedolven. Ook is er een gasleiding ontploft in de stad Shenzhen ten noorden van Hongkong. Gevreesd wordt dat er veel slachtoffers zijn. Officieel zijn er 27 vermisten. Buurtbewoners zeggen dat de aarde die naar beneden is gekomen afkomstig was van bouwwerkzaamheden. Grond die de afgelopen twee jaar was afgegraven was verzameld tot een berg van 100 meter hoog die nu na een regenbui zou zijn ingestort. Twee voetballers van PSV zijn afgelopen nacht betrokken geweest bij een vechtpartij in het centrum van Eindhoven. Keeper Jeroen Zoet en aanvaller Maxime Lestien zijn voor verhoor meegenomen naar het politiebureau en hebben de nacht verder in de cel doorgebracht. Volgens de politie heeft Lestienne een klap uitgedeeld en heeft zoet geprobeerd om de arrestatie van zijn ploeggenoot te voorkomen. Ook twee vrouwen werden aangehouden. De politie wil niet zeggen of het de partners van de voetballers zijn. Inmiddels is iedereen weer vrij. PSV gaat het incident bespreken met de spelers. Volgens de club gaat het om een privézaak. Barcelona heeft voor de derde keer in de clubgeschiedenis de wereldbeker voor clubs veroverd. In het Japanse Yokohama werd River Plate, de kampioen van Zuid-Amerika, met 3-0 verslagen. Het weer, soms nog wat zon, maar de bewolking overheerst. Het is ongeveer 13 graden. Vanavond en vannacht lichte regen. Morgen overdag wat zon, later opnieuw regen.